door zijn opruiende rol bij de bestorming van het Capitool in januari 2021. Het besluit is gebaseerd op een oud grondwetsartikel. Daarin staat dat Amerikanen die een politieke hand willen bekleden... niet mogen hebben deelgenomen aan een opstand of rebellie. Het federale hooggerechtshof kan het besluit van Colorado nog terugdraaien. In dat hooggerechtshof zijn de conservatieve rechters in de meerderheid. De Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer, heeft voor een nieuwe migratiewet gestemd. Met die wet kan de regering strengere maatregelen nemen om het aantal migranten te beperken. Het wetsvoorstel kreeg 349 stemmen voor en 186 tegen. En zelfs zonder de stemmen van de rechtsradicale RN van Marine Le Pen was een meerderheid voor die wet geweest. De wet was een initiatief van president Macron. Die zou op deze manier de rechtsradicale partij van Marine Le Pen voor willen blijven. Een officier van justitie is vorige week mishandeld in de gang van de rechtbank in Haarlem. De dader was een 17-jarige jongen. Vlak na de jeugdzitting van de jongen viel hij die officier aan. Die raakte gewond, onder meer in zijn gezicht, schrijft de regionale zender NH. Het Openbaar Ministerie heeft alleen bevestigd dat het inmiddels weer goed gaat met de officier. In de tweede ronde van de KNVB-beker heeft amateurclub Quick Boys gewonnen van eerste divisieclub De Graafschap. Het werd 2-0 voor de ploeg uit Katwijk. En verder plaatsten Cambuur, Excelsior, Fortuna Sittard, FC Groningen en Excelsior Maasluis zich voor de derde ronde. Morgen en overmorgen zijn de overige duels in de tweede ronde. Het weer, vannacht opklaringen en een graad of vijf. Overdag eerst wat zon, maar in het noorden buien.